Goedemorgen, ik ben Dioke Deertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Johan Derksen zegt dat hij gaat stoppen bij Vandaag Inside. Hij reageerde gisteravond in het programma op het misbruikverhaal dat hij dinsdag vertelde. En dan breek geweldig pleuris uit en eh, dat is een uitglijder van mij. Ik, ik ben uitgekleed. Dat is dom en voor de tv is dat eh, dodelijk. Volgens Dalpa zouden de presentatoren excuses maken, maar dat gebeurde niet. Derksen zei wel dat hij met het programma wil stoppen. Ik geloof dat het voor alle partijen beter is als ik mijn hologramen niet meer laat zien. Nee, dat geloof ik niet. Nee, maar dan moeten we met z'n allen stoppen. Of dat ook echt gaat gebeuren is niet duidelijk. De presentatoren hebben wel vaker aangekondigd te stoppen. Mensen die in de flat in Beeldhoven wonen... die vorige week deels instortten na twee explosies... kunnen voorlopig nog niet naar huis. Er is geen gas, water en stroom in het gebouw. De woningbouwvereniging zegt dat het nog maar de vraag is... of het gebouw ooit nog veilig genoeg is... of dat het hele pand moet worden gesloopt. Paniek gisteren op het vliegveld van Tel Aviv. Een Amerikaans gezin probeerde een niet ontplofte granaat mee te nemen in de bagage. Ze hadden het ding in de bergen gevonden, zeiden ze, en wilden het mee naar huis nemen. In de chaos die op het vliegveld ontstond raakte één iemand gewond. De Amerikanen mochten uiteindelijk wel aan boord van hun vlucht, maar de granaat mocht niet mee. En Feyenoord heeft zijn eerste halve finale van de Conference League gewonnen. In de rust stond het nog gelijk en de spelers waren nog maar net terug uit de kleedkamer. De bal rolt te zien of er gelijk een kans komt voor Dessers. Ja, die komt er, die komt er, die komt er. Goal! Ongelooflijk, na 10 seconden staat Feyenoord op 3-2 voor. En dat bleef zo tot het einde. Coach Slot vond het allemaal prachtig. Geweldig, die sfeer die hier in het stadion hing vandaag. Maar ik denk dat ook thuis het een hele mooie wedstrijd was om naar te kijken met constant verschillende plotwendingen. Eh, heel veel kansen. Eh, en, ehm, en ook goed en mooi voetbal. Volgende week zijn de returns. De Rotterdammers moeten dan naar Marseille. In de andere halve finale speelde Leicester City en AS Roma met 1-1 gelijk. Het weer droog, maar wel bewolkt.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 En de vertraging is daar nog ruim 20 minuten. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Verder op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam Sloterdijk... nog een kleine 10 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk.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 Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Excuse me, beg your pardon, girl. Do you have any idea what you're starting, girl? You got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and jingling it, baby girl. When you talk, I believe it, baby girl. I like that thick, petite, and pretty little touches of ditty. Let it the kitty like, hey ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Hey ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Hey ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see crowd. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. must say, otherwise they in here. So hot, people need some rain in here. Time to make X Texas bang in here. Girl, you can do anything you want in here. Down if you want to, down if you want to. You ain't even gotta drop down if you want to. Cause I've never seen shit standing. Either way you do it, you can standing. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie is deze maand iets gedaald, maar blijft wel heel hoog. CBS meldt dat de inflatie uitkomt op 11,2 tegen 11,9 in maart. Belangrijkste oorzaak de verlaging van de accijns op brandstof. Bij een raketaanval op het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn tien mensen gewond geraakt. In eerste instantie spraken de Oekraïners ook over een dode. Dat bericht werd later bijgesteld. De musical Aladdin is de grote winnaar geworden van de Musical Awards. De productie was volgens de vakjury in 7 van de 19 categorieën de beste...